In het pand zit ook een dierenkliniek. Er zijn geen mensen aanwezig, maar mogelijk wel dieren. Bewoners van omliggende huizen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer rond station Rotterdam Centraal is stilgevallen. Dat komt door een stroomstoring. Hoe lang de storing gaat duren, kon een woordvoerder van NS niet zeggen. Er worden bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Rusland en de Verenigde Staten zijn het in de Veiligheidsraad eens geworden over een ontwerpresolutie die Syrië dwingt zijn chemische wapens op te geven. De resolutie wordt vannacht nog aan de voltallige Veiligheidsraad voorgelegd. De VS en Rusland waren het lang oneens over de inzet van militaire middelen als Syrië zich niet houdt aan de verplichtingen. Begin deze week wisten de ministers Lavrov en Kerry de onderhandelingen vlot te trekken. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen een jaar eens te worden over het Iraanse nucleaire programma. Op 15 en 16 oktober zal in Genève op hoog niveau worden onderhandeld. Dat is besloten tijdens overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif... tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Vooral de Europeanen toonden zich na afloop opgetogen over de veranderde Iraanse opstelling. De Britse minister Haig zei dat de bespreking extreem goed is verlopen. Bij Iran constateerde hij grote vooruitgang in toon en geest. Woensdag zei de Iraanse president Rouhani al dat de kwestie over een half jaar uit de wereld moet zijn. Er komt op korte termijn een geschillencommissie... die klachten van leveranciers en supermarkten in behandeling gaat nemen. De eerste zaak die zal worden behandeld... is aangespannen door leveranciers van Supermarkt Plus. Die wil de gemiste inkomsten door de prijzenoorlog tussen de supermarkten... gaan verhalen op leveranciers. Het weer, vannacht koud met 4 tot 9 graden. Er is kans op vorst aan de grond, overdag geregeld zon en ongeveer 17 graden. In het weekend meer wind, maar wel mooi nazomerweer.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 one day, this nation, this nation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 zfmzandvoort.nl ZFM. out to 旋转。 waren, zeg ik dat het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 got me dancing. She got me rocking. She got me moving. She got me.